4 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het moet bijna 15.000 mails van de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton openbaar maken. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om mails die zijn opgedoken tijdens een onderzoek van de FBI... naar berichten die ze in haar tijd als minister verstuurde vanaf haar persoonlijke mailaccount. De mails maken geen deel uit van de 55.000 die eerder openbaar werden. De rechter vindt dat het ministerie zo snel mogelijk moet aangeven... wanneer de mails kunnen worden vrijgegeven. Waarschijnlijk gebeurt dat in oktober een maand voor de verkiezingen. Johannesburg krijgt voor het eerst sinds het afschaffen van de apartheid een burgemeester die niet van het ANC is. gemeenteraad van de grootste stad van Zuid-Afrika heeft Herman Mashaba van de oppositiepartij Democratische Alliantie gekozen. Het ANC werd bij de verkiezingen eerder deze maand flink afgestraft, onder meer door de impopulariteit van president Zuma. Met de benoeming van Mashaba komt een einde aan een heerschappij van 22 jaar van het ANC in Johannesburg. Ook Pretoria en Kaapstad hebben geen ANC-burgemeester meer. Het aantal kinderen dat opgroeit in een bijstandsgezin is vorig jaar met 1,3% gestegen tot 226.000. Het CBS zegt dat de toename vrijwel helemaal valt toe te schrijven aan de toestroom van vluchtelingen. Onder autochtone Nederlanders staan er het aantal bijstandskinderen juist. Ook kinderen met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse wortels groeien minder vaak op in een bijstandsgezin. Turkije heeft zijn ambassadeur teruggetrokken uit Oostenrijk. De verhouding tussen de landen is ernstig verslechterd na de mislukte koep in Turkije. De druppel is volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken dat de Oostenrijk een demonstratie van PKK-aanhangers toestaat in Wenen. Volgens de minister verleent Oostenrijk door die toestemming steun aan terrorisme en moet Turkije daar iets tegen doen. Ook de hoogste Oostenrijkse diplomaat in Ankara is op het matje geroepen. Het weer, vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog.